Zes uur. De Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderminister van Justitie Rosenstein heeft zijn ontslag aangeboden. Rosenstein stelde in 2017 Robert Mueller aan om onderzoek te doen... naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. President Trump heeft nog niet gereageerd op het vertrek van Rosenstein. Jeffrey Rosen, die nu onderminister van Transport is, zal Rosenstein opvolgen. In Californië is een terreuraanslag vereideld. Volgens de autoriteiten wilde een tot moslim bekeerde Afghanistan-veteraan... een bom plaatsen bij een bijeenkomst van witte racisten. De 26-jarige man zou zo wraak willen nemen... voor de terreuraanslag op de moskeeën in Nieuw-Zeeland. In de aanklacht staat onder meer dat hij bezig was... met de ontwikkeling van een massavernietigingswapen. In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op de misbruikaffaire bij ProDemos. Het Haagse instituut dat scholen rondleidt op het Binnenhof... en de organisatie achter de stemwijzer. Een leidinggevende gebruikte zijn positie om seks af te dwingen... bij zeker zes mannelijke rondleiders van scholieren. De partijen in de Kamer vinden het ongepast dat ProDemos de misbruikzaak Kamers wilde houden... en vragen zich af of het instituut juist heeft gehandeld. Keizer Akihito van Japan doet straks om 10 uur Nederlandse tijd officieel afstand van zijn troon. De 85-jarige Akihito doorbreekt daarmee de Japanse traditie dat een keizer aanblijft tot zijn dood. Zijn zoon Naruhito volgt hem morgen officieel op. En dan begint ook een nieuw keizerlijk tijdperk, Raiwa. Raiwa betekent mooie harmonie. Vissers hebben in het noorden van Noorwegen een witte dolfijn ontdekt met een tuig om zijn middel waarop een onderwatercamera kan worden vastgemaakt. Toen ze het tuig van de dolfijn losmaakten, ontdekten ze ook een label waarop Sint-Petersburg stond. Volgens een Noorse zeebioloog is het aannemelijk dat de Russische marine de dieren traint voor oorlogsvoering. Het weer. De dag begint grijs. Smiddags komt steeds vaker de zon erbij, met uitzondering van het noordwesten. Daar blijft de temperatuur steken op 13 graden.